Ewald, de Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse handelaars te kunnen oppakken. Op de website Hansa Market werd ook gehandeld in juwelen en namaakartikelen. Een andere illegale handelsplaats, Alpha B, werd vorige maand opgedoekt... en veel gebruikers weken daarna uit naar Hansa. dat blijkt nu een vooropgezet plan geweest te zijn van de politie. Het Poolse lagerhuis heeft ingestemd met de omstreden hervorming van de rechterlijke macht. De president kan nu rechters van het Hoge Rechtshof met pensioen sturen... en de politiek bepaalt wie de nieuwe rechters worden. Nu worden die nog onafhankelijk benoemd. De EU vindt dat de democratie in Polen door de nieuwe wet in gevaar komt. De man die maandagavond zijn hoogzwangere vriendin doodstak in Lopik heeft bekend. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Bij de steekpartij kwam ook het ongeboren kind om het leven. Het OM zal hem daarom aanklagen voor dubbele moord of dubbele doodslag. De jongen van 16 uit een bos die vastzit vanwege de dood van de 14-jarige Savannah blijft in de cel. Zijn voorarrest is met 60 dagen verlengd omdat er voldoende verdenkingen tegen hem zijn. Savannah werd begin juni doodgevonden in een sloot in Bunschoten. Vandaag is die sloot drooggelegd omdat de politie hoopte daar haar telefoon en portemonnee te vinden, maar die lagen er niet. De achttiende etappe in de Tour de France is gewonnen door de Fransman Barguil. Hij is ook zo goed als zeker van de bolletjestrui. Het is een tweede etappe-overwinning in deze Tour. Chris Froome heeft zijn gele trui met succes verdedigd op de Col d'Izoire. Froome wist de aanvallen van zijn concurrenten af te slaan... en kwam met Bardet en Uran, de nummers 2 en 3 van het klassement, over de streep. Het weer. Vanavond trekken de buien het land uit. Vannacht zijn er opklaringen en kan er lokaal een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen droog en geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Zaterdag vallen er weer buien. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het nog wat langzaam rijden op de N235 Amsterdam richting Purmerend bij Eelpendam.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 But I give in so easily. And no thank you is how it should have gone. I should stay strong. They call me after dark. I don't want no part. My habits, they hold me like a grudge. I promise I won't budge. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily. And no thank you is how it should have gone. I should stay strong. for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no thank you is how it should have gone. I should stay. DJR en Week. Welkom terug bij het uur van CFM Jong Nog tot en met half acht. En zometeen om kwart over zeven de evenementen. En om half acht de top 5 tunes. Maar eerst deze, de nieuwe van Jody Bernal. En The Boy Next Door en La Collegiala. libros caminando y tu carita te coqueta. Hoy leí la de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, hoy leí la de mi amor. next to you. The sky is more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. We watch the sun go down as we walk. sun van Buren. En Sunny Days. Het is tijd voor de evenementen. Oh, Aankomend weekend vindt op het circuit van voor de ADAC GT Masters plaats. Zo is er een hoofdrol voor een eh, groot startveld voor stoere GT3 supercars van de ADAC GT Masters. Voor kaarten en info kunt u gaan naar www.cpz.nl. En vanaf 22 juli is er iedere zaterdag en de maanden, in de maanden juli en augustus... een gezellige zomermarkt op de boulevard De Favage te Zandvoort. Kom gezellig langs bij de leukste markt aan zee. Op 23 juli vanaf 4 eh, uur s middags bij Mango en Beach Club eh, Brussel vindt Zandvoort Alive plaats met allerlei soorten DJ's. Dus dat wordt lekker feesten daar aanstaande zondag op maandag. Goed, wij gaan verder met de muziek. Hier is Sia en Never Give Up. mijn excuses. Ik ben nog even één evenement vergeten. Dat is morgenavond vindt er weer een kinderdisco plaats. In pluspunt Vlemingstraat 55 te Zandvoort. Intree kost 5, uh, eh, 2 euro. En eh, consumptie kost 50 cent. Dan heb ik eh, nog een speciaal verzoekje. Speciaal voor mijn moeder. En dat is van de nieuwe Stuk TV samen met Walter Kroes. En vannacht Zeg mijn squad dat het tijd is. Dat de mix X en Y is. Dat de troepen zich klaarmaken vannacht. Ik ontloop elke lastpak. In mijn aura geen plek. Gabber, hou je trots in check. En mijn strijders vullen hun glas met een lach. Hand in hand, samen één onder dezelfde vlag. Niemand staat hier alleen, er is voor niemand ontzag vannacht. Samen in dit gevecht en we schreeuwen Zeg je maar dat ik vrij ben En ik weet dat ze mij kent Ja, die ouwe moet plaats maken vannacht Ik zip wat uit mijn glas En ik voel me te gek Hey DJ, SO naar deze track En mijn strijders vullen hun glas met een lach in hand, samen één onder dezelfde vlag. Niemand staat hier alleen, er is voor niemand ontzag vannacht. Samen in dit gevecht en we ship is going down. I don't feel nothing when I hear you say it's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. We love me. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. You're de Robin Shields. En oké, okay, samen met James Blunt. Het is tijd voor de top 5 films. Op nummer 5 deze week staat Spider-Man Homecoming voor 12 jaar en ouder. Dan op nummer 4, wat ik vroeger denk ik altijd wel leuk vond. Ik denk eigenlijk een hele hoop kinderen wel. Cars. En nummer 3 Die is voor alle leeftijden. Op nummer 3, War for the Planet of the Apes. Voor 12 jaar en ouder. Op nummer 2, Verschrikkelijke Ik 3. Voor 6 jaar en ouder. En dan op nummer 1, voor 12 jaar en ouder is... We hebben inmiddels weer een verzoekje binnen. Van mijn vader deze keer. Niet van mijn moeder nu, maar van mijn vader.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 Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Door het nieuwe nummer van Imagine Dragons en Thunder. Ik ga alvast afscheid van jullie nemen. Ik zeg jullie alvast tot de volgende keer. En veel luisterplezier nog. Ik zal nu speciaal voor jullie nog wel wat eh, nummers draaien. En dan zeg ik eh, tot de volgende keer maar weer. Je hoort nu Jason Derulo.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 I love Drink. Oh, la la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Oh, la, la, la. the last looking like it been flipped. Flipping that, flipping that, flipping that. Pull up in that for my God. Whole squad getting that, getting that. Please say it ain't true. Had to go and cop two. Hell, now we can't fit in that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby. Fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page my whip. Whipping that, whipping that, whipping that. Yellow and the purple on mix. Mixing that, mixing that, mixing that. Got my bitch from the tropics. Yeah, you know where she sitting at. Taking shots, one bottle at the bottle at the bottle. Hell no, we ain't sipping that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh, yeah, you know no better. Say you're different, ooh, you're kidding. Yeah, you know no better. Ooh, save that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better. much on the chips. Ice cream gave her chills. Ice cream. Too much cash pay the bills. I make a ride Mercedes. I can afford the latest. Baby, ignore the Raiders. Just pull up, we pop out, we rage. You know no better. Stack my bread up. Don't get fed up. ain't gon' let up. You told me to shut up, but I'ma do better. It's not my race. Get out my face. Drop my case. Which way? Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better. Baby, I know you better. Baby, I know you better. talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. Don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend You're not Alarm without no warning. You're by my side and we've got smoke in our lungs.